Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Terreurgroep IS heeft volgens de VS genocide gepleegd op Jezidis, christenen en Sjiïtische moslims in Irak en Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat minderheden in door IS gecontroleerd gebied het slachtoffer zijn geworden van etnische zuivering en andere misdaden tegen de menselijkheid. Hij baseert zijn uitspraak op informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de inlichtingendiensten en andere bronnen. Het Waterpijpcafé in Amsterdam, waar vorige week een afgehakt hoofd voor de deur lag, blijft nog zeker drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd tijdens een overleg met de gemeenteraad. Van der Laan wil eerst duidelijkheid over de rol van de Shisha Lounge, die al langere tijd werd bezocht door criminelen. Supermarkt Jumbo gaat sigaretten en andere rookwaren uit het zicht halen. De pakjes worden binnenkort in alle winkels afgedekt met deuren van matglas. Jumbo hoopt dat daardoor meer jongeren stoppen met roken. Vanaf 20 mei gelden nieuwe regels voor pakjes sigaretten. Er komen afschrikwekkende foto's op die minimaal 65% van de voor- en achterkant moeten bedekken. Winkeliers zijn verplicht de pakjes zo neer te zetten dat de plaatjes zichtbaar zijn. Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de vernederingen van bedelaars door PSV-supporters in Madrid. Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid gooiden de supporters onder meer muntgeld naar de bedelaars. Ook verbrandde een fan een geldbiljet voor de ogen van bedelaars. Volgens Spaanse media hebben de fans zich mogelijk schuldig gemaakt aan minachting en was hun gedrag mensonterend. De verdachten kunnen maximaal twee jaar cel krijgen. Het weer nog, het is zonnig en droog bij een graad of 12. Morgen begint de dag met nevel, mistbanken en bewolking.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 En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand, stel niet te veel. zo fijn. Weten dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn.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 en de regelmaat van alle dag van zich afschudden. Kortom, ontspannen het weekend in na de vrije middagborrel. Neem alle vrienden en collega's mee. Tapasbuffet. Op vrijdagavond kunnen de gasten zich goed doen aan de overheerlijke tapas bij Café Lauer en Hardy. Een sfeervolle avond met smakelijke hapjes om je vingers bij af te likken. Leuk met vrienden en vriendinnen. Het tapasbuffet kost 12,50 per persoon. Café Lauer en Hardy, Haltestraat 46. Telefoonnummer 023 5737046. En de website is www.lauwerenhardy.nl. How do you do? hmm I thought, why not? Na na na na, just me and you, and then we can na na na na, just like before. And you will say na na na na, please give me more. And you will think na na na na, hey, that's what I'm living for. na na just like before. And you will say na na na na please give me more. And you will think na na na na hey that's what I'm living for. How do scared. zaterdag 19 maart gaat de tweede editie van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort van start. De race tussen de badplaats Zandvoort en het vissersdorp Katwijk is circa 42 kilometer lang en wordt verreden onder auspiciën van de KNU. En het kan door elke redelijk getrainde fietser worden volbracht. Nieuw in de tweede editie is het parcours dat op de terugweg in Langevelderslag op de deelnemers ligt te wachten. De totale lengte van het strandparcours blijft 42 kilometer. Zandvoort, Katwijk Zandvoort heeft het in zich om in de toekomst uit te groeien tot een absolute topper onder de strandraces. Niet alleen vanwege het parcours, dat gemaakt lijkt om grote deelnemersaantallen gemakkelijk te kunnen verwerken, ook de grootte van de achterliggende regio's, Zuid-Kennemerland en Leiden, zal de animo positief gaan beïnvloeden. De mountainbike top en de wielrenners van naam gaan het massale deelnemersveld in een open wedstrijd vooraf. De boulevard van Zandvoort, het Badhuisplein, wordt het decor van start en finish. Een extra klassement wordt voor de deelnemers in de combi-klassement. Waarbij wordt deelgenomen aan zowel de strandrace van zaterdag 19 maart... als de Runners World Zandvoort Circuit Run van 20 maart. En kijk voor meer informatie op www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl. Het telefoonnummer is 072 533 81 3636. En de website is zandvoortcircuitrun.nl take my advice. If you love someone, ritme van Zandvoort. De 10.000 stappen van Zandvoort. 20 maart van 10 tot half 12. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. De wandelingen in groepsverband zorgen niet alleen voor... dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door de sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandeling is een initiatief ook van hun. De naam 10.000 stappen is niet zomaar... Een mooi rond getal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vindt de wandelingen plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd Cafetaria Anytime de Oude Halt zijn. De agenda voor de 10.000 stappen van Zandvoort is terug te vinden op de website van Sportservice Heemstede Zandvoort. Dat is www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact nemen met dezezelfde sportservice. Met e-mail info of telefonisch 023 573 4679. De e-mailadres is info en de website is www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. En zoals ik al vermeld heb, het telefoonnummer is 023 5716 526. ZFM. Westkust weerbericht. Vanavond wordt de wind noordelijk en neemt de kracht af. Vanaf de Noordzee stroomt laaghangende bewolking, nevel of zelfs mist het noorden van het land binnen... en verder naar het zuiden is het nog heel helder. Vannacht breidt de grijzigheid zich landwaarts uit. In het zuiden blijft het nog lang helder, daar koelt het sterk af en kunnen mistbanken ontstaan. In het noorden wordt de temperatuur getemperd door de isolerende werking van een dikke laag bewolking. De minimumtemperatuur loopt uit 1 van plus graden, plus 3 graden in het noorden tot min 1 in het zuiden. Morgen is het in de ochtend grijs. In het noorden is het vooral bewolkt en in het zuiden heeft de kampen met nevel of dichte mist. In de kustprovincie blijft het waarschijnlijk de hele dag zo goed als grijs. Maar in het binnenland kan soms de zon even doorbreken. Als de bewolking breekt, kan de temperatuur oplopen naar 10 tot 12 graden. Maar in de bewolkte delen van het land wordt het niet warmer dan 8 graden. Daarbij staat een matige noordwestenwind. Het weer weekend verloopt grijs en waterkoud... met mogelijk een beetje regen of motregen. Het wordt smiddag 6 tot 9 graden bij een matige... aan zee soms vrij krachtige noorden tot noordwestenwind. Volgende week is er veel bewolking en valt soms wat regen. Gelukkig laat de zon zich af en toe ook even zien. Warmer dan 8 tot 10 graden wordt het niet... En, het, en een frisse noordwestenwind maakt het er niet aangenamer op. Ook in het vooruitzichten voor de lange termijn is de kans op een echte lentedagen, 15 graden en zon, nog uitermate klein.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 Sopraan Marion Strijk, alt Maureen Lievers, tenor Pieter Gijsbertsen en bas Pieter Hendricks. En de dirigent is Harry Brasser. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk open... De kosten zijn 5 euro. En de website is www.klassieconcert.nl. De Kerk Poststraat 1. En de website is www.kerkzandvoort.nl. What you gonna do is over. What you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over? And you can't turn your back on what you face. And who you're gonna be the lights are all fading. And who you're gonna be when the band comes off? And who you're gonna be when your heart is still aching? what you're going to say to the last person leaving. What you're gonna say when that light is turned off. What you're gonna do Altijd weer ZFM. Said you give me life, but you never told me. kan iemand die verlamd is nog steeds vlinders in zijn buik voelen. Zeven jaar geleden brak Paul Koops, 40, tijdens een ongeluk zijn nek. Sindsdien is hij vanaf zijn schouders verlamd. Hij had ten tijde van het ongeluk een vriendin, met wie hij inmiddels getrouwd is. Ja, zegt hij, ik kan nog steeds vlinders voelen, alleen niet in mijn buik. Koops voelt sinds het ongeluk met zijn hoofd. Net als bijvoorbeeld bij een erectie mist de fysieke expressie. Maar ik voel de kriebels en de opwinding wel in mijn hoofd. Dat geeft een andere ervaring. Toch is het gevoel op zich hetzelfde. Overigens ervaart Koops af en toe wel vage tintelingen en prikkels. Alsof er elektrische schokjes door mijn lichaam worden gejaagd. Maar die hebben volgens hem niet per se met verliefdheid te maken. Als je verlamd bent, kun je niet goed meer onderscheiden wat je voelt. Dus wat de oorzaak is van de prikkels? Geen idee. almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. Drop. landelijke compostdag. Heeft u ook zo de lentekriebels? En zou uw tuin ook wel wat nieuwe compost dit voorjaar kunnen gebruiken? Dan kunt u op zaterdag 19 maart tussen half 10 en half 1... maximaal vier zakken meer compost per huishouden bij de gemeentewerp... bij de afdeling Reiniging en Groen... aan de Kameling Onderstraat gratis ophalen. 19 maart is de landelijke compostdag. Bewoners van Zandvoort kunnen op deze dag bij de gemeentewerf... gratis vier zakken meer compost ophalen. Meerlanden, de organisatie die in Zandvoort voor het ophalen van afval verantwoordelijk is... wil op deze manier alle inwoners bedanken voor hun inspanning... om organisch afval uit keuken en tuin, en natuurlijk ook ander afval... gescheiden aan te bieden. En wat is er nou leuker dan iets terug te krijgen... voor een apart inzamelen van je groente- en tuinafval. Zo ziet iedereen meteen het nut en het product van de GFT-recycling. Wellicht is het voor het begin van iets moois...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 Tot 8 uur en gevolgd daarna door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen in de landelijke zenders.